uur. Manik met het NOS-journaal. Israël overweegt alle buitenlandse reizigers de toegang tot het land te weigeren... uit angst voor het coronavirus. Alleen voor mensen die aantonen dat ze in Israël meteen twee weken in quarantaine gaan... zou een uitzondering worden gemaakt. Morgen wordt een beslissing genomen, zei premier Netanyahu vanavond. Ook inwoners van Israël die terugkomen uit het buitenland moeten zich eraan houden. Voor reizigers uit een aantal landen geldt de maatregel al. In Israël zijn 28 mensen besmet. In Italië is het aantal doden als gevolg van het coronavirus sterk gestegen. Afgelopen 24 uur overleed een recordaantal van 133 patiënten. Vooral in de noordelijke regio Lombardije. Het totaal aantal doden staat nu op 366. Het aantal besmettingen in Italië steeg met 1500 naar bijna 7400. De Italiaanse regering kondigde afgelopen nacht vergaande quarantainemaatregelen af in het noorden van het land. Zo'n 16 miljoen mensen mogen de regio niet uit, tenzij ze daarvoor een goede reden hebben. In Amsterdam hebben zo'n 10.000 mensen meegenomen in de Women's March vanwege Internationale Vrouwendag. Ook op andere plekken in Nederland waren acties georganiseerd. Bij een demonstratie voor vrouwenrechten in de hoofdstad van Kirgizië werden 60 mensen opgepakt. Dat gebeurde nadat de actie werd verstoord door een groep mannen. In Pakistan werden demonstranten bekogeld met stenen en stokken. In kamp Amersfoort is vandaag de executie van 49 verzetsmannen herdacht, 75 jaar geleden. Het was voor het eerst dat er voor hen een herdenking was. Zo'n 300 nabestaanden waren erbij aanwezig. De verzetsmensen werden twee maanden voor de bevrijding geëxecuteerd... als wraak voor de aanslag op SS-leider Rauter. Het weer, vanavond en vannacht vooral langs de kustkans op een bui. In de rest van het land blijft het droog.